Volgens persbureau Reuters zijn er minstens drie doden gevallen. De stakers hadden een weg geblokkeerd en autobanden verbrand en ook zouden ze agenten hebben bekogeld. De stakers eisen meer loon. In Irak hebben Soenitische milities delen van de steden Fallujah en Ramadi ingenomen. De milities hebben zware gevechten geleverd met het Iraakse leger. Ze vielen legerposten en politiebureaus aan en lieten gevangenen vrij en zetten controleposten op. Het leger zou de milities voor een deel hebben teruggedrongen. Het noordoosten van Amerika wordt geteisterd door zware sneeuwstormen en extreme kou. Inwoners is aangeraden voorlopig binnen te blijven. In de regio wordt verwacht dat er tot 35 centimeter aan sneeuw valt. In New York en New Jersey is de noodtoestand afgekondigd. Op het continent worden bijna 2000 vliegtuigen aan de grond gehouden. De Amerikaanse geheime dienst NSA werkt aan een supercomputer die vrijwel alle bestaande beveiligingsmethoden zou kunnen kraken. Dat schrijft de Washington Post. De krant baseert zich op stukken van klokkenluider Edward Snowden. Het duurt nog even voordat het apparaat in gebruik zal worden genomen. In de vier grote steden vinden vandaag de eerste supersnelrechten plaats. Zo'n 15 verdachten die tijdens de jaarwisseling strafbare feiten pleegden komen voor de rechter en de meeste belaagde hulpverleners, maar het gaat ook om zaken als vernieling of mishandeling. De rechtercommissaris bepaalt vandaag of ook negen verdachten van de oudjaarsrellen in Veen blijven vastzitten. Het weer, meer bewolking en regen, later vanochtend even zon, maar daarna opnieuw buien soms met onweer en zware windstoten. En het wordt 9 tot 11 graden.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 En we gaan niet zo snel lopen. En luister nu naar Jan Menu en Jasper Soffers... met Papi loopt toch niet zo snel. Geschiedenis, Jan Nu een pianist Jasper Stoffers. Zij hebben hoogst origineel idee getransformeerd of omgevormd tot de cd Dutch Songboek. En als u dat eh, te pakken kan krijgen, dan vindt u naast Papi loopt toch niet zo snel ook Margootje bijvoorbeeld. Weet jij nou Fred van wie dat origineel was? Dat ja, Wim Zonneveld natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Herman van Keken. Oh, ja, dat zou je nou, niet verwachten. Hè, nee, niet, Herman zeker niet. Maar ik, eh, ik ben gek geweest toen de tijd toch van Wim Sonneveld, Willem Parel. Willem Parel, ja. ja. Herman van Keken, 1971 had hij daar een hit mee. Eh, in het Nederlands dan. Ook, ook papa liep loopt dat zo snel? Dat heel, ja, hij, hij, liep ook veel zo snel. Maar dat had helemaal niks met jazz te maken natuurlijk. Nee. Dat is gewoon een Nederlandstalig uh, ja, liedje. Goed, ik ga naar Louis Armstrong en Billy Holiday. Want die hebben we op de draaitafel liggen. Louis Armstrong werd geboren in 1901 en stierf in 1971. En Billy Holiday, helaas niet zo oud geworden werd geboren in 1915 en stierf al in 1959. En ook nu nog bezwijkt elke muziekliefhebber voor haar volle gevoelige stem... die uit het diepst van haar hart lijkt te komen. En als dat samengevoegd wordt met Louis Armstrong... Eh, die in zijn eentje het symbool was van de muziek die klonk als een klok... hij was vrolijk, hij was wild, hij schitterde, hij was verrassend. En dankzij deze beide persoonlijkheden ben ik het in bezit gekomen van een nummer wat ze allebei hebben gezongen samen. En dat lijkt me nu eens leuk om dat te laten horen. You can't lose a broken heart. Don't lose your head, then lose your guy. You can't lose a broken If you ever break up, then try to make up. It's tough to make a brand new start. Take a walk, think it over while strolling neath the moon. Don't say things in December. You before you speak, or you may be sorry soon. Don't be erratic, be diplomatic to keep your hearts in tune. Cruel, harsh words often spoken will upset your apple cart. So don't lose your head, then lose your guide. Cause you can't lose a broken heart. Look out, don't lose your head. Then lose your gal You can't lose a broken heart. Dead. If you ever break up, then try to make up. It's tough to make a brand new start. Take a walk and think it over while strolling beneath the moon. Don't say things in December, mm, baby, you regret too soon. Weigh your remarks before you speak, or you may be sorry soon. Don't be erratic, be diplomatic to keep your hearts in tune. through harsh words, often spoken, will upset your apple cart So don't lose your head and lose your girl, cause you can't lose a broken heart. No, you can't. can't lose a broken heart. Ladies and gentlemen, Jimmy Smith Supper Club proudly presents The Boss, the world's greatest organist, Jimmy Smith. Thank you. Ja, Jimmy Smith, geboren in 1925... Eh, heeft het orgel een belangrijke plaats in de jazz gegeven. Hij werd geboren in Norristown, Pennsylvania... en begon zijn muzikale loopbaan als pianist. Ja. Maar snel eh, schakelde hij over op het orgel. Aan het einde van de jaren 50 maakte hij zijn eerste opname met dit instrument. Vanaf die tijd heeft hij veel samengewerkt met andere jazzmuzikanten... in zowel grote als kleine ensembles en in ongebruikelijke formaties met een big band. En u hoorde hem ook live. Het was een live opname van Jimmy Smith vanuit zijn superclub. En de LP heet It's Necessary. Ja, op verniel was het. Ja. ja. Uh, het geheim van de Smit. Ja. Eh, Jimmy Smit, uh, fenomenaal Hammond organist. En het leek onderhand wel een big band waar hij in zijn eentje verantwoordelijk voor was. Ja, we gaan naar een heel andere orde nu. Eh, Roy Hargrove, hij is trompetist. Eh, in 1997, zowel als in 2002, werd hij beloofd met een Emmy Award... voor zijn activiteit in jazzmuziek. Speelde onder meer met Herbie Hancock. We gaan even relaxen, luisteraars. was eh, Roy Hargrove, trompetist. En ik zei het net al, eh, winnaar van twee Emmy Awards. We gaan eh, een beetje hard met elkaar spreken nu. Talking Loud. En dan heb ik het over de groep Incognito. zondagmorgen al is aangebroken. Give me the night. gitarist George Benson was dat. Give Me The Night, daarvoor luister u naar Incognito. Dat is een Engelse band, een Britse eh, band opgericht in 1980. En eh, hun debuut maakten ze met eh, een album in 1981, een, jazz-funk album. De band Incognito. Daarna dus George Benson. Fred. Ja, ik heb hier op de draaitafel liggen de Britse trombonist Chris Barber. Hij speelt al ruim 60 jaar in de jazz- en blues-circuit. En onlangs, eh, en dat is alweer een aantal jaren geleden, werd hij 80. Dus hij is dik in de 80. En er is toen de tijd ook een vrij dubbel album van hem samengesteld. En daarop kan je heel wat horen. Bizar aantal stijlen. Muziek die Barber in zijn leven omarmde. Hij heeft grootheden naast zich gehad. Zoals Muddy Walters, Eric Clapton en Weilen, Rory Gallagher. En we gaan nu eh, naar hem horen in een heerlijk nummer. En hij wordt daar eh, ondersteund door niet minder dan Jules Holland... on the sunny side of the street. dank aan eh, opa Chris eh, Barber. We gaan eh, door naar talent wat gekoesterd moet worden... en die hebben we in deze regio met nog een paar dagen... 20-jarige zanger Sven Duif. Hij wordt namelijk gauw 21 jaar. En het is een energiek baasje, want hij heeft het voor elkaar gekregen... dat hij op 1 mei in de stad Schouwburg gaat optreden. En we hebben hem, een aantal van ons hebben hem al in Holland's Got Talent gezien... waar hij een zeer positieve jurybeoordeling binnen wist te slepen. Zo, 1 mei, Stad Schouwburg. Een concert met gasten en bandoptredens. En eh, wie dat zijn, is nog de verrassing. En misschien dat er nog een ander familielid mee gaat spelen. Want ik heb een aantal jaren geleden... was ik getuige van het feit dat hij ook al eens een keer zo'n hele show... heeft georganiseerd in het Mendel College. Ja, en, dat, en dat was van grote klasse. We gaan nu eh, heerlijk door met Sven Meijs... en dan gaat een nummer zingen wat mij op het hart is geschreven. Georgia on my mind. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps that Georgia on my mind, on my mind. I said, Georgia. Oh, Georgia. A song of you. Comes as sweet and clear as moonlight through the pine. het trio Pim Jacobs werd bijgestaan door Ruud Brink. En de bezetting is natuurlijk ook dan compleet... als ik nog even gitarist Wim Overgouw noem... en eh, bassist Ruud Jacobs. Hij eh, stond ook eh, garant voor het maken van deze cd... die ik toevallig ergens opdook op een markt. En het is een juweeltje. Er zitten echt twaalf schitterende nummers op. Een zanger die ons altijd doet ontroeren is Chad Baker. En eh, ja, we genieten alweer als we naar buiten kijken, want het zonnetje schijnt. En dan krijg ik alweer de gevoelens dat me doet denken aan de komende zomer. Daarom nu Chad Baker van de cd Easy Listening met het prachtige nummer Summertime. en zo gaan we naar een reclame Niels. Een reclame van Zo snel kan een uur gaan. Dank aan mijn neef Fred Kroonsberg eh, voor zijn invulling het eerste uur. En we zijn straks nog een uur bij u terug, luisteraars, met ZFM Jazz. Dit is Diane Kroll.